klein dorp aan die Middellandse Zee. Daar is iedereen Adam en Eva. Maar al die kleren die zijn daar taboe. En dat zegt ome Jacques, want die is een naartoe. Ja, het hele zakje loopt in zijn nakkie, zegt ome Jacques aan de Middellandse Zee. Het hele zakje loopt in zijn nakkie, zegt Sjaki en ieder doet mee. Ja, het hele zakje loopt in zijn naki, zegt ome Sjaki aan de Middellandse Zee. Het hele zakje loopt in zijn naki, zegt ome Sjaki en ieder doet